uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Rotterdamse recherche is in een onderzoek naar grootschalige cocaïnehandel... gestuurd op een dodenlijst met 18 namen. Dat meldt NRC. De dodenlijst is volgens de krant het gevolg van een nieuw conflict in de Nederlandse onderwereld. Een Iranier zou 100 miljoen euro van verondersteld cocaïnekopstuk Roger P. hebben gestolen. P. zou de Iranier daarom enige tijd hebben ontvoerd... waarna die op zijn beurt de dodenlijst zou hebben opgesteld... met daarop ook de naam van P. In mei werd een man in Rotterdam vermoord... die ook op de dodenlijst zou hebben gestaan. Enkele Franse politiemensen zijn geschorst nadat er een video was opgedoken... waarop ze zonder duidelijke aanleiding een man mishandelden in een muziekstudio in Parijs. De man, die zwart is, zegt dat hij ook racistisch werd bejegend. Hij heeft aangifte gedaan. Volgens zijn advocaat stopte het geweld pas toen een van de agenten zag dat ze werden gefilmd door een beveiligingscamera. De agenten zijn geschorst op last van de Franse regering. Zowel de politie zelf als het Franse Openbaar Ministerie heeft een onderzoek ingesteld. Een groot deel van de horecabedrijven staat op omvallen, stelt Koninklijke Horeca Nederland. De branchevereniging zegt dat er per direct aanvullende financiële steun en toekomstperspectief nodig zijn. Na een sluiting eerder dit jaar zijn cafés en restaurants sinds 14 oktober opnieuw dicht. Koninklijke Horeca Nederland denkt niet dat daar de komende anderhalve maand verandering in komt. De eerste leveringen van een coronavaccin komen in de Verenigde Staten volgende week en de week erna beschikbaar, heeft president Trump gezegd. De eersten die het vaccin krijgen zijn ouderen en medisch personeel. Trump zei er niet bij om welk vaccin het precies gaat. Het weer. In het noorden en midden van het land regenachtig. Morgen vooral in het noorden druilerig. In het zuiden ook kans op wat zon. Het wordt rond de 8 graden.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 So sad when we are. passion in the high never felt quite right. I'm reaching out like a satellite. I lost myself into the night, chasing sorry with goodbye. Why do good things die? from side to side. I bet the groove that you're hearing is keeping you satisfied.